met het NOS-journaal. Israël en Syrië zijn het eens geworden over een staakt het vuren in het zuiden van Syrië. Dat meldt de Amerikaanse gezant. Er wordt al bijna een week hard gevochten in de regio Suweida tussen Druzen en Bedouinen. Kort na het uitbreken van de gevechten greep het Syrische regeringsleger hard in. Vervolgens mengde ook Israël zich in de strijd met luchtaanvallen. Israël zei de Druzen te willen beschermen. Syrië en Israël hebben het staakt het vuren nog niet bevestigd. Eerder was er al een bestand, maar daarna waren er toch weer gevechten. De NS wil weer gesprekken voeren met vakbonden VVMC en FNV over een nieuwe CAO. Eerder deze week wezen zij nog een eindbod van het spoorbedrijf af. VVMC zegt dat er voorlopig niet wordt gestaakt vanwege de geplande gesprekken. De bonden en de NS kunnen het niet eens worden over een nieuwe CAO. NS-medewerkers legden al vier keer het werk neer. Het Huis van Afgevaardigden in de VS heeft ingestemd met het schrappen van bijna 8 miljard euro aan uitgaven aan de publieke omroep en hulp aan het buitenland. Eerder had de Senaat er al mee ingestemd. De wet is een wens van president Trump. Hij vindt de publieke omroep te links. Bij de bezuiniging op hulp aan het buitenland gaat het om geld dat bedoeld was voor noodhulp. De topman van een Amerikaanse techbedrijf is op non-actief gesteld... nadat hij eerder deze week bij een concert leek te worden betrapt op het hebben van een affaire. Tijdens een concert van Coldplay kwam hij voor de ogen van tienduizenden fans... vol in beeld op een groot scherm. Op dat moment omhelste hij innig een vrouw. Dat was alleen niet zijn eigen vrouw, maar het hoofd personeelszaken bij hetzelfde bedrijf. De twee doken weg toen ze in beeld kwamen. Het filmpje werd afgelopen dagen veel gedeeld op social media.